Aan Bonenbakker met het NOS Journaal. Om het Turkse pleegkind Yunus is een jarenlange juridische strijd gevoerd. In 2007 werd de jongen door het gerechtshof in Den Haag aan zijn biologische ouders toegewezen. Omdat jeugdzorg onvoldoende had aangetoond dat Yunus was mishandeld... en dat zijn ouders niet voor hem konden zorgen. Volgens de advocaat van Yunus' ouders heeft jeugdzorg die uitspraak aan zijn laars gelapt... door verder te procederen. Jeugdzorg zegt dat dat uit bezorgdheid om Yunus was... In 2010 bepaalde de rechter dat de jongen bij zijn lesbische pleegouders kon blijven. Hij was inmiddels in Nederland geworteld, terwijl zijn biologische ouders weer in Turkije woonden. Minister Ascher laat onderzoeken of Albert Heijn de wet overtreedt door uitzendkrachten in te zetten bij zijn distributiecentra. Het bedrijf zou op die manier de staking breken die daar gaande is. Het onderzoek wordt gedaan door de inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie. Als die vaststelt dat Albert Heijn inderdaad het zogeheten onderkruipersverbod overtreedt... kan FNV-bondgenoten naar de rechter stappen. De Syrische regering heeft de VN gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de chemische aanval van gisteren in het noorden van Syrië. De regering en de opstandelingen beschuldigen elkaar van die aanval, waarvan tot nu toe geen bewijzen zijn gevonden. Als er inderdaad een chemische aanval is geweest, zou dat voor het eerst zijn in de Syrische burgeroorlog. De gemeente Amsterdam hijst tijdens het bezoek van president Poetin de regenboogvlag. Het stadsbestuur wil daarmee protesteren tegen een anti-homo-wet die in Rusland in de maak is. Die wet maakt propaganda voor homoseksualiteit in het bijzijn van jongeren strafbaar. Poetin bezoekt Amsterdam op 8 april om het Nederland-Ruslandjaar te openen. Eerder vandaag maakte oud-politicus Job Cohen bekend dat hij tijdens het bezoek van Poetin de regenboogvlag half stok hangt. Het weer, vanavond en vannacht overal droog, minima iets onder het vriespunt. Morgen geregeld zon, weinig wind en maxima van 4 tot 6 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A13 Den Haag-Rotterdam.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 En over Twitter gesproken... Daar ging de stelling van vandaag over. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Hond. Stelling was als volgt. Ik tweet ook wel eens iets wat niet zo verstandig is. Op plek nummer 4 is terechtgekomen Twitter, daar doe ik niet aan. Jullie zijn wel allemaal twitteraars. Nou, dat is fijn. Twitter naar hashtag CFM Zandvoort. Alles wat je maar kan bedenken over deze uitzending. Op plek 3 terechtgekomen. Ik tweet soms wel eens wat onhandig, soms zelfs vijandig. Op plek 2. Ik twitter altijd politiek correct en ben altijd vol met respect. En het nummer 1 antwoord wat gegeven is via de mail kollaard.hotmail.com op de Maries de Jonge Hond van deze week. Ik kan tweeten wat ik wil, want ik heb een slotje. Dus ik tweet gewoon over mijn baas wat motje. Bedankt eh, voor deze peilingen. Voor al jullie antwoorden via de mail collaart.hotmail.com. Uiteraard volgende week weer een nieuwe stelling. Het is CFM Beachmasters. Wat fijn dat jij erbij bent. Zometeen de mashup van de week. Is van Z versus Chesto en eerst een nieuwe van Stegeld. Wat is die te gek? Backseat. at the crib. waarom duurt deze track niet langer? Ik kan hem gewoon nog een keer doen, alsjeblieft, alsjeblieft. Wat een plaat! Verdomme, hey, backseat! En die van zijn samen met Spank Rock. Bij CFM. Ah, even bijkomen hoor. Ja, dat kan je wel, want we hebben een hele gave mashup voor je klaarstaan combinatie van Z en Chesto. Op GFM. De mashup van de week is Clarity of Dice. yourself mashup. Z versus Chesto. Clarity of Dice. Bij CFM Beach Masters. Even tijd voor een belletje. Gaat over? Mooi. Ja, eh hey, hi, hallo. Hey, more. Ja, wat, eh, eh, wat, zullen we wat gaan doen of zo? Wat, wat, wat? Can we go to Oh ja, dat is wel een goed idee. What, what, what, what? Wacht, dit ging heel slecht. <laughs> Deze grap gaan we even opnieuw doen. Oké, okay, um, ehm, nou eens even ben Ik ben benieuwd met wie. Wat spannend. Ik kan mijn pis niet ophouden, zo zenuwachtig ben ik. Hey, more. Hi, wat zullen we eens gaan doen? Can we go shopping? Prima. What, nou. En de grap is ook eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nou, zullen we dan gewoon de plaat in, in ere houden en gewoon er niet doorheen lullen? Ja. Hey, nou Hi. Can we go through Oh shit, doe ik het weer. What, wat, what, what, wat, wat, wat, wat, Wat, wat, wat? Wat ik je te botten? What, wat, wat, Wil je dat ik je in de watten leg of zo?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 I, am I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Now, zeg. Ah, ja, en jij? Your grandma's coat. My grandma's coat, <laughs> man. Hm. Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop. Tijd voor de kutgrap van de week. Ik heb weer Twitter afgestruind de afgelopen week. Met er maar één vraag. Vindt de slechtste grap die er te vinden valt? Nou, elke week denk ik weer van... Nou, dus zal, zal het slechter worden? Ja, het wordt slechter. Grap van vandaag. Het is groen en het helpt in arme landen. Dus het is groen en het helpt in arme landen. Dat is de vraag die centraal staat. Je krijgt heel even de tijd om erover na te denken, want binnen een paar tellen krijg je het antwoord van me. Wat groen is en helpt in arme landen. En ook de hit van ZFM, zometeen Nicky Romero. Na eerst Hardwell. Leuk plaatje. Alleen een beetje hard wel. Hard wel, samen met... Uh, met wie zit ik weer? Am, ik zie alleen A en B op mijn blaadje staan. Hard wel samen met A en B. <laughs> Apollo. Op CFM. Zometeen het antwoord op die kutgrap. hij zegt kut. Het is groen en het helpt in arme landen. Dat wil ik van je weten. Denk er even over na. Zometeen krijg je het antwoord hier op ZFM. En ook nog de hits. Nicky Romero en Nervo Like Home. Ook de Swedish House Mafia Greyhound zometeen. En Lady Gaga, het is Gangsta. Midnight rush with the pen in my hand. Lincoln, Sanskrit with the fan. Remembering me before we began. Sometimes I so deaf in the But the ones who love me told me to stop. Like homegirl can't catch it if it drops. A superwoman chick, you know that I am. Some shit don't fly by me in the man. Cause I do not Except every less than someone just as real, as fabulous. Someone no paper gangster. Won't sign away my life to someone. want me to sign there on your Range Rover hot. I've heard it before, yeah, the dinners were nice. Till your diamond words melted into some ice. You should have been red, but to the beat of my song. Mr. California, paper gangster raw. I'm looking for love, not an empty page. Full of stuff that means nothing, but you've been belayed. Cause I do not except to any less than someone just as real, as fabulous. Don't want no paper gangster. Won't sign away my life to someone who's got the flavor, but don't have no follow through. Don't want no paper gangster. Won't sign no monkey papers. I don't do funny business. Not interested in fakers. Don't want no paper gangster. up, no follow through. Don't want no paper gangster. Lady Gaga met kerkkoortje. Door de Paper Gangster. is hetzelfde kerkkoortje wat er <laughs> vorige week een nieuwe pauze heeft. Nee, eh, is flauw. Het is groen en het helpt in arme landen. De ontwikkelingshulk. <laughs> Je weerupdate dan. Vanavond en vannacht lokaal een sneeuwbui. Verder droog en vannacht veelal lichte vorst. Morgen nu en dan zon. Ook wolkenvelden en een lokale sneeuwbui. Minder wind dan vandaag. En met 2 tot 6 graden ook iets minder koud. Vrijdag weinig verandering. Wel een gevoelig aantrekkende wind. Zometeen heb ik hier op CFM bij Beachmasters het Songfestival liedje van Anouk.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 En daarvoor Nicky Romero en Nervo en Like Home. Reken maar uit, maart tot en met mei, om precies te zijn 14 mei, iets minder dan twee maanden duurt het nog maar. En dan gaat eh, Anouk doorstaan In Malmo in Zweden, want uh, eh, Loreen won vorig jaar het Eurovisie Songfestival. Dus die heeft het mee naar Zweden genomen, naar Malmo om precies te zijn. En eh, ja, Anouk gaat daar die ballad zingen. Ik ben echt heel erg benieuwd. We zitten natuurlijk al jaren een beetje van, ja, moeten we er niet mee stoppen? En ehm, nou goed, laten we eerlijk zijn. De reden dat we nooit doorkomen ligt wel een klein beetje aan onszelf. Als je kijkt hoe we de afgelopen jaren gestuurd hebben. Sineke, de 3 Joan Franca. Ja, het zijn, niet het zijn in Nederland al niet de meest hoogstaande acts. En ook in het buitenland doen ze er veel meer mee. Ik bedoel, in Duitsland en ook in Zweden, daar hebben ze echt hele competities eromheen. Een soort idolsachtige talentenjachten. En er worden echt serieuze mensen vandaan gehaald die dat mogen gaan doen. En eh, ja, wij in Nederland doen maar wat. Maar nu voor het eerst sinds jaar dus dat we echt een serieuze act gaan sturen naar het eh, Songfestival Anouk gaat doen. Ik vind het heel tof dat ze dat gaat doen. Laten we wel wezen, ik bedoel, ik, ben niet zo'n extreme Songfestival fan. Maar ik heb nu wel zoiets van, ja, ik ga wel kijken en volgen. Dat je toch denkt van Anouk, we gaan weer eens wat serieus doen daar. We gaan eens kijken of... Uh... En ik vind nou echt dat als we nu de halve finale niet doorkomen... dan is het gewoon een idiotencircus en dan moeten we niet meer meedoen. Want ik bedoel, het is een hele mooie plaat. En het is niemand minder dan Anouk. Als we nu niet doorkomen, dan weten we gewoon zeker dat het het gewoon niet is. En dat we ermee moeten stoppen. Uh, mocht je hem nog niet gehoord hebben, die plaat van Anouk.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 Hallo Nijn. Zegt welke figuurtjes heb je nog meer, Nijntje? Hallo Nijn. Zegt Willem. Alexander. Hoe gaat het? Goed, zegt Nijn. Alles is pluis. Is toch dat muziekje beetje, weet je. En ook hoor je Bird. Op CFM. Zeg, ik ben daar nou wel een beetje ingekakt hoor. Lekker die vogelgeluidjes en, en, dan Anouk Birds erbij en zo. Zullen even, eh, even hard? Met de Wild South, Year of Summer. The clouds have gone away. It's not a brighter day. We have waited far too long. It's time to let it out.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 Hey, uh, wat hebben Miss Montreal, Nielsen, de Opposites, Kane, de 3 Caro Emerald en Laura Jansen gemeen? Nou, ze zijn op 22 juni tijdens het RTL vierde zomerconcert te zien en te horen. Uiteraard ook op televisie. Want ja, als RTL een naam eraan verbindt, dan moet het natuurlijk ook uitgezonden worden. Uh, dat uh, is op 22 eh, juni. En er zijn nog kaarten voor verkrijgbaar. Wil je daar dus nog heen, kan dat nog. RTL de zomer. Laura Jansen is daar te gast. Het is CFM, zometeen Jack en Chris Brown hebben een track samengemaakt. As Your Friend, ook Marlon Roudet komt eraan. De eerste Red Hot Chili Peppers. Eh, met de Peppers. Tell me baby. Zometeen de heren van ZFM in de avond. Tot zover deze editie van ZFM Beachmasters. Volgende week ben ik er weer. En deze week nog Marlon Roudet komt er zometeen aan New Age. Naar de nieuwe van Afrojack samen met Chris Brown. Dit is As Your friends. I just can't live anymore like this. My heart just opened up the door again. Just watch me fly as I spread my wings. Don't ask me why, cause there are too many things. And now we're standing on the edge, looking like here we go again. I used to be. But today I woke up as your friend, as your friend, as your friend, as your friend. I woke up as your friend, as your friend, as your friend. I woke up as your friend. pressure on you. Everybody's up on my and the DJ DJ's getting drunk. I'm trying to get next to you. Now we're standing on the edge, nothing like it.